12 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Oud-legerleider Desi Bouterse gaat niet in verzet tegen het vonnis... dat vrijdag door de Surinaamse krijgsraad tegen hem is uitgesproken. Dat zegt zijn advocaat tegen de Surinaamse krant De Ware Tijd. Hiermee zou een hoger beroep ook niet meer mogelijk zijn. Bouterse's advocaat zei meteen na het vonnis dat hij wel in beroep ging... Maar Bouterse, die nu president is van Suriname... heeft altijd gezegd dat hij de krijgsraad niet erkent. In delen van Den Haag was het vanavond opnieuw onrustig. De politie heeft vier mensen aangehouden voor het gooien van vuurwerk, brandstichting en het beledigen van agenten. In Scheveningen werd één persoon aangehouden en in de wijk Eskamp drie mensen. In de Haagse wijk Duindorp was de waren de afgelopen dagen rellen, maar daar bleef het vanavond rustig. Staatssecretaris Snel heeft vanavond in de Tweede Kamer een motie van wantrouwen overleefd. De SP had die ingediend vanwege slecht functioneren van de Belastingdienst... maar die kreeg alleen de steun van een aantal oppositiepartijen. Snel beloofde in het debat dat er bij de Belastingdienst... onder meer twee speciale raadspersonen komen... die op zoek gaan naar misstanden. Het spoorwegpersoneel in Frankrijk is begonnen aan een nationale staking. Het lijkt een van de grootste stakingen in jaren te worden... die het openbaar vervoer dagenlang dreigt stil te leggen... De Franse transportbonden hebben de staking uitgeroepen... uit protest tegen de hervorming van het Franse pensioenstelsel. Het weer. Vannacht kan overal mist ontstaan. Lokaal ook lichte vorst. De komende dag begint op veel plaatsen met nevel of mist. Vooral in het zuidoosten blijft die hangen.